Zij zullen door een Italiaanse rechtbank worden berecht voor het recruteren van extremistische moslims voor de strijd in Afghanistan. Italië had in juni aan Amerika laten weten dat het drie gevangenen uit Guantanamo wil opnemen. De Amerikanen willen de speciale gevangenis voor vermeende terroristen sluiten. Op dit moment zitten er nog 211 mensen vast. De Argentijnse voetballer Lionel Messi is door het Franse tijdschrift Frans Voetbal uitgeroepen tot Europees voetballer van het jaar. De 22-jarige Messi won met zijn club Barcelona dit jaar de Spaanse landstitel, de Spaanse beker en de Champions League. Cristiano Ronaldo van Real Madrid, winnaar van vorig jaar, werd tweede. En ook de nummer drie in de eindstand speelt in de Spaanse competitie Xavi Hernandez, een ploeggenoot van Messi. De jury van de Europees Voetballer van het Jaarverkiezing bestaat uit bijna 100 sportjournalisten uit de hele wereld. Bij de titel hoort een trofee, de Gouden Bal. De twee tunnels in de A73 in Limburg zijn definitief open voor het verkeer. Minister Eurlings heeft de Roertunnel en de Zwalmetunnel officieel geopend. De twee tunnels hadden eigenlijk al begin vorig jaar helemaal open moeten gaan, maar dat lukte niet omdat de veiligheidssystemen geregeld op hol sloegen. De weg moest vaak dicht en als hij open was moest er permanent één baan afgesloten blijven. Ook mocht er niet harder worden gereden dan 70. De afgelopen maanden waren de tunnels in de A73 helemaal dicht om een heel nieuw veiligheidssysteem af te bouwen en dat te testen. Bijna de helft van Venetië staat onder water. In het lagune waarin de Italiaanse stad ligt staat het water 1,31 meter hoger dan normaal. Dat komt door een combinatie van springtij en veel regen. Onder meer het bekende San Marcoplein is ondergelopen. Venetië kampt al tientallen jaren met wateroverlast. De VN-cultuurorganisatie UNESCO waarschuwde een paar jaar geleden nog... dat de stad onder de zeespiegel verdwijnt als er geen maatregelen worden genomen. Het weer, opklaringen en kans op mist. Aan de grond kan het vriezen...